Vijf uur. Dit is Maud met het NRW Journaal. Akkoord bereikt over een staakt het vuren. Volgens de president van Colombia wordt het verdrag nog voor woensdag getekend. Het zou gaan om een tijdelijke wapenstilstand van vier maanden. Het is voor het eerst dat de ELN en Colombia een akkoord bereiken. Het maandenlange overleg ging moeizaam... omdat in het begin nog steeds mensen werden ontvoerd. In juni hielden ELN-strijder spoorloos journalist Dirk Bolt en zijn cameraman een week lang vast. Een ondernemer uit Leeuwarden moet 16 maanden de cel in... vanwege verboden export naar Iran. Hij leverde onderdelen voor oliepijpleidingen... aan het bedrijf dat volgens de EU betrokken was... bij het kernwapenprogramma van Iran. De man van 54 exporteerde tussen 2013 en 2015... toen er strenge internationale sancties tegen Iran van kracht waren. Er komt geen aanvullend onderzoek in de zaak rond de moord op zakenman Koen Everink. De advocaat van hoofdverdachte Mark Dier had daarom gevraagd... omdat er DNA was gevonden van onbekende mensen. Maar de rechter vindt verder onderzoek niet nodig... omdat het niet zou bijdragen aan de beoordeling van de zaak. Ook bepaalde de rechtbank dat de voormalige tenniscoach langer vast moet blijven zitten. En darter Koos is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor belastingfraude. Zijn vrouw heeft 190 uur gekregen. Ook legde de rechter voor allebei een voorwaardelijke celstraf op van drie maanden. Het stel betaalde tussen 2009 en 2013 veel te weinig inkomstenbelasting. En daardoor liep de staat ruim een ton mis. Het OM had een taakstraf van 240 uur geëist. Het weer op steeds meer plaatsen bewolking en vanavond en vannacht kan er lokaal wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen is het wisselend bewolkt bij 20 tot 24 graden. En dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is wat drukker bij Utrecht en Rotterdam. Files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... tussen Vinkenveen en Breukelen 10 minuten. Verderop tussen Utrecht en Nieuwegein ook 10 minuten... Daar staat nog een kapotte vrachtwagen. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Hoofddorp een kwartier. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en Knopen Benelux drie kwartier vertraging door een ongeluk.